is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een grote fraudezaak moeten ook een notaris en een makelaar voor de rechter komen. Ze worden genoemd in het einddossier van een groot onderzoek naar banden tussen de onderwereld en de bovenwereld in Limburg. De zogeheten operatie Schone Handen. Dat heeft het OM bevestigd tegenover Nieuwsuur. De hoofdverdachte in de zaak is een vastgoedhandelaar uit Kerkrade. Hij wordt verdacht van onder meer het witwassen van 2,2 miljoen euro, belastingfraude en betrokkenheid bij hennepteelt. De verdachte notaris en makelaar komen ook uit Kerkrade. De notaris zou onder meer geld hebben witgewassen en valse verkoopactes hebben opgemaakt. De makelaar zou de verkoopprijs van huizen achteraf naar beneden hebben bijgesteld. In Griekenland zijn het afgelopen jaar minder steekpenningen betaald dan in 2010. Maar corruptie kost het land nog steeds vele miljoenen. Dat zegt Transparency International. Volgens de organisatie werd er voor 554 miljoen euro aan steekpenningen betaald. Twee jaar geleden was dat 632 miljoen. Volgens Transparency International is corruptie diep geworteld in de Griekse samenleving. Ook worden er veel steekpenningen betaald voor medische behandelingen en voor bouwvergunningen. Surinaamse parlement komt vandaag waarschijnlijk niet meer toe aan stemmen over de omstreden amnestiewet. De behandeling van het wetsvoorstel is nog in eh, volle gang. De stemming is waarschijnlijk pas morgen. Gezien de verhoudingen in het Surinaamse parlement is de kans groot dat de amnestiewet wordt aangenomen. Dan krijgt president Bouterse amnestie als hij schuldig wordt bevonden in het proces over de decembermoorden. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken zegt dat de wet haak staat op de internationale verplichtingen van Suriname. Het weer. Vanavond en vannacht op veel plaatsen bewolkt. Vooral in het noorden en in Limburg kans op een bui. Minima rond 4 graden. Morgen in het noorden bewolkt met kans op wat regen. Elders af en toe zon. Het wordt 8 graden in het noorden tot 13 in het zuiden van het land.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 Drie kwart eeuw geleden overleden. In 1953 namen eh, de Ramblers onder leiding van Theo Udemasman deze titelsong uit de musical Strike of the Band uit 1927 op. Met een hoofdrol voor tenorsaxofonist Kees Bruin. Uit diezelfde tijd dateert de musical song The Man I Love, aanvankelijk getiteld The Girl I Love. Ook deze song is in de jazz terechtgekomen en door velen uitgevoerd, instrumentaal en vocaal. Ik vond een bijzondere uitvoering van de in 1998 overleden jazzzangeres en kampioen improvisatie Betty Carter, The Man I Love. Nice Work If You Can Get It van Gershwin uit de film A Cell in Distress uit 1937. Gespeeld door de Amerikaanse jazzgitarist van Siciliaanse afkomst Joe Pass. In zijn tijd een virtuoos. Maar goedemorgen Hans Rijmers. Vanmiddag gaan we naar een heel andere virtuoos luisteren. Ja, zeker. Hoewel dat Nice Work If You Can Get It, het is wel erg actueel hè? Ja. ja. <laughs> <laughs> Ja, ja eh, Vincent Koning, eh, eh, toch een van de beste Nederlandse jazzgitaristen. we kennen natuurlijk allemaal de grijs verleden, Wim Overgouw en, ja. en, en heden ten dagen Jesse van Ruler en Maarten van de Grinten en, en Martijn van Itterson. En natuurlijk fenomenen. Maar Vincent Koning zit toch, denk ik, wat meer op, op aan, als de traditionele gitaristen. Hè? In de stijl van, eh, van Wes Montgomery en, en Kenny Burrell. En, en... Niet het al te velle geriedel. Nee, nee. Nee, je, af en toe een akkoordje. Dat ja, nee, maar ik, ik bedoel ook af en toe wat, wat, wat aanslagen die wij begrijpen. Ja, ja. ja, Hè? Ik bedoel, eh, als je, het, als je het begrijpt en het klinkt lekker, dan is het ook over het algemeen wat plezieriger om naar te luisteren. En dan kan het voor de, voor de kenners en voor de muzikanten zelf hè, wat, wat, wat eh, het, het, geriedel eh, heel virtuoos zijn. Maar ja, nou ja, iedereen heeft zijn, eh, zijn stijl. Dus we zijn, er, we zijn er best wel blij mee dat hij, eh, dat komt. Ja, en hij heeft toch met, met wel grootheden gespeeld. Hè? Piet Noordijk en Kees Slinger en, en, en Benny Bailey en nou, Jarmo Hogendijk. Nou kun je niet zeggen dat het een traditionele trompetist is. Hè? Het, het zit toch ook aan de, aan de, aan de, een beetje aan de kant van eh, Erik Vloeimans en eh, Kate Crash en eh, consorten en zo. Dus, we hebben mooie dingen. Ja, absoluut. Absoluut, absoluut. ja, nou ja, wat we al eerder hebben gezegd. We zijn er blij als ze gelijk beginnen en gelijk eindigen. <laughs> Nou, oké. Maar we zijn blij dat, dat hij er is. En ik ben er, ik ben er heel, heel benieuwd naar. Hij heeft overigens wel hele mooie, mooie cd's ook gemaakt met eh, het trio uh, The Coast, The King and I. Zo heet het trio. Van, van, eh, waar, hij, waar mee speelt. Met onder andere Rob van Bavel. Mhm. En Frans van de Geest. Ja, dat zijn toch twee, ook twee redelijk traditionele muzikanten. Frans van Geest, de vaste bassist van het jazzorkest, dat metropoolorkest. Ja. ja, en uh, Rob van Bavel. Nou, prima. Fantastische docent. Hoewel Vincent Koning ook docent, het conservatorium is dus het zijn, het zijn wel allemaal fantastische muzikanten eigenlijk. Hè, die wel erg goed weten wat ze doen. Dus ik, ik heb eh, wat meegenomen van hem. Wat overigens eh, helaas geen compositie is van Kurzwin. Ja, ik had je nog gevraagd. Maar ja, ja nee, nee, nee, ik kon het niet vinden. Dus ik heb een... Eh, hij heeft iets, eens, uh, hij iets meegenomen van andere modale componisten. Nou, laat maar, maar raaien, Colporter. Ja, ja, ja. ja, nou. nou, nou oké. Nou, tijdgenoot. Maar luister eens. Ja. Wie gaan hem begeleiden? Eh, het, het eh, trio eh, met Erik en, en Frits. Dus Frits, het, ook weer? Ja, Frits is er. Ja, ja. deze week, deze, deze maand wel, volgende maand is hij er niet. Ze Tom, Tom kan Zandvoort weer vinden. Ja, ja, ja. Nou, ik, misschien ook door die nieuwe parkeergarage. Hoewel ik moet zeggen dat de nieuwe parkeergarage, dat dat in bezoekers denk ik toch wel scheelt. Ik, althans wel die indruk. Hm. Eh, dat mensen toch ook van buiten zeggen van, eh, althans dat hoorde ik eh, bij het vorige concert. Ja, het is toch wel plezierig. Het moet nog even bekender worden. Maar dat je niet meer of te hoeft te zoeken naar een plek. Maar dit, is, dit is, het voorlaatste concert van het seizoen, hè? Ja. ja. hoe is het nou gegaan dit jaar? Beter dan vorig jaar? Ja. Ja. Ja, maar dat is ook wel aanwijsbaar hoe dat komt. er zijn, we hebben nog niet één seizoen gehad waarin zoveel vocalisten zijn geweest. en vocalisten brengt mensen. Dat, dat is nou één keer zo. Ehm, het, het, klinkt misschien raar om te zeggen, maar de markt voor, eh, voor toeters is niet zo fantastisch. trompet, uh, tenor, alt of bariton, eh, sax, trombone. Dat is, dat is lastig daar haal je de kennis natuurlijk wel mee naar binnen. Maar voor het grote publiek eh, ja, zijn vocalisten toch wat, eh, toch wat plezieriger. Maar we gaan natuurlijk, we organiseren het niet eh, als populariteitspol om zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen. Daar gaat het niet om, het gaat om de kwaliteit, die, die je krijgt. En, en het grote gemiddelde van kwaliteit muzikanten en... en stormend talent en gevestigde namen, Dus dat gaan we volgend jaar ook weer... Eh, we zijn druk aan het programmeren mhm. voor het voor volgend seizoen. Kan je al een tipje van de sluier oplichten? Eh? Nou, eh, nee, eigenlijk niet. <laughs> Nee, nou ja, er zijn, er zijn wel voorkeuren. Eh, ik zou een hamilton erg leuk vinden. Dat, dat, is leuk om te doen. accordeonist, bijvoorbeeld. Ja, Johnny Meijer leeft jammer genoeg niet meer, maar dat hadden we natuurlijk ontzettend graag willen André horen. André Fowler. Bijvoorbeeld, ah. bijvoorbeeld. maar wat natuurlijk ook een rol speelt zijn voorkeuren van, de, eh, van degene die programmeren. Eh, Erik Timmermans, eh, Johan en Erik, ja, die, die zitten natuurlijk heel dicht bij het vuur en, en wat ze om zich heen zien. Waar ze op festivals mee spelen. Hè. wat ze op een conservatoria voorbij zien komen. Hè. Zo zijn we aan Francisca Tandoik gekomen bijvoorbeeld. Hè. Ja, dat, dat, ik bedoel, als dat er is eh, een andere programmeur die komt daar niet aan. Eh, en dat is natuurlijk een ongelooflijk voordeel wat we hebben. Dat we heel dicht bij het vuur zitten.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 In dit geval door Mel Tormé, in 1956 opgenomen met het Marty Page Dectet. En de trombonesolo was van Bob Inneveldsen. Baron Toets Tielemans, geboren in 1922 en nog steeds actief op de jazzpodia, heeft bekendgemaakt zijn afscheidstournee te gaan maken. Maar de fluitende gitarist en mondharmonica-speler heeft zoiets al eerder beweerd. Ook hij heeft muziek van Gershwin op zijn omvangrijk repertoire staan zoals How Long Has This Been Going On, afkomstig uit de musical Funny Face, van 1928. Toets samen met de Amerikaanse jazzpianiste Shirley Horn. jazz, gespeeld door het kwartet van clarinetist Benny Goodman, eind jaren 30. Met Lionel Hampton op de vibrafoon, Teddy Wilson op de piano en Gene Krupa op de drums. Who Cares, afkomstig uit de Gershwin musical For The I Sing. Het eerste uur draaide ik al een song uit de volksopera Porgy and Bess, gespeeld door Miles Davis. Op verzoek laat ik nog eens die schitterende stem horen van de van oorsprong Italiaanse jazzzangeres Roberta Gamberini in een andere song van Porgy and Bess. Roberta Gamberini, begeleid door onder andere pianist Hank Jones met Porgy, You Is My Woman Now. Porgy, I And I ain't never going nowhere Unless you share summer I'm telling you, I'll keep that vow, Borgie. I's your woman No, I want to stay are too decent to understand For when I see him, he hypnotizes me When he takes hold of me with his hot hand Someday I know he's coming back to call me He's going to handle me and hold me so It's gonna be like dying porgy Deep inside Don't let him handle me and drive me mad If you can keep me, I want to stay hold me so It's gonna be like dying for deep inside was de fluwele tenorsound van Stan Getz, begeleid door pianist Oscar Peterson, gitarist Herb Ellis en bassist Ray Brown. Het I Was Doing Alright door de broers Ira en George Gershwin in 1937 geschreven voor de film The Goldwyn Follies. Ook in onze tijd wordt de muziek van Gershwin nog steeds op het repertoire opgenomen. Bijvoorbeeld door Jamie Cullum met I Can't Get Started. I'm a glum one. It's explainable. I met someone unattainable. Life's a bore, the world is my oyster no more. All the papers where I let the news with my capers now will feels rather news Superman turned out to be a flash in the pan I've flown around the world in a plane I've settled revolutions in Spain The North Pole I have charted But I can't get started with you around the Gulf I'm on the par And all the movies want me to star I've built a house, a showplace But I can't get no place with you you're so supreme Lyrics that I write of you Just for a sight of you And I dream Both day and night of you and what good does it do In 1929 I sold short In London I'm presented at court But you've got me downhearted Cause I can't get started with you met Jamie Cullum eindigt deze CFM Jazz over de muziek van George Gershwin. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Nog niet genoeg jazz gehoord? Ons Rijmers nodigt jullie graag uit om vanmiddag naar de krocht te komen voor het concert met het trio Johan Clement.